10 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De internationale politieorganisatie Interpol heeft een lijst verspreid... met daarop de namen van 173 IS-strijders... die mogelijk naar Europa komen om zelfmoordaanslagen te plegen. De gegevens zijn gevonden in IS-gebied... Volgens de Interpol zijn de IS-leden opgeleid om met explosieven om te gaan... zodat ze zoveel mogelijk slachtoffers kunnen maken, schrijft de Britse krant The Guardian. Ze zouden bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen en een martelaar voor de islam te worden. Het is niet duidelijk of de mogelijke aanslagplegers al in Europa zijn aangekomen. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen is terug in de Afghaanse stad Kunduz. Bijna twee jaar geleden bombardeerde de VS per ongeluk een kliniek van de organisatie, waarbij 42 doden vielen. Daarop verliet Artsen zonder Grenzen de stad omdat er twijfels waren over de veiligheid van medewerkers. Nu heeft de hulporganisatie een kleine medische post geopend in Kunduz, omdat er voldoende garanties zijn om de veiligheid te waarborgen. In China zijn zeven mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een bouwkraan. De kraan viel om op een bouwplaats waar gewerkt wordt aan een kantoor van een groot bouwbedrijf dat in handen is van de staat. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de zuidelijke stad Guangzhou. Het is niet duidelijk waardoor de kraan omviel. In China gebeuren vaker ongelukken op het werk. Veiligheidsvoorschriften worden geregeld genegeerd. Een beer heeft in de Pyreneeën 209 schapen de dood ingejaagd. Het dier viel in de bergen een kudde aan... waarna de dieren massaal over een klif stortten. De kadavers werden afgelopen woensdag in Spanje ontdekt. Aan Franse zijde werden een aangevreten karkas gevonden... en sporen van een beer, zoals haar... Ongeveer een kwart van de kudde is gedood. De andere dieren verspreiden zich over het gebied. Door de aanhoudende mist hebben de herders nog niet alle dieren weten terug te vinden. Het weer, soms zon, ook buien met een kleine kans op onweer.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 Mijn tune bij het wekelijkse ZFM jazzprogramma. Goedemorgen luisteraars, leuk dat je er bent. Er stond gisteren een stuk in de krant. De, eh, een, een, lobby tegen het tutoyeren. Leuk dat u er bent, vooruit. Ehm, welkom weer bij ZFM Jazz op zondagmorgen. Een van de langst lopende programma's van CFM Jazz. Wat gaan we vandaag doen? Eh, vandaag gaan wij draaien, een programma gepresenteerd en samengesteld door Peter Den Boer. En ehm, een greep uit de platenkast, maar niet zomaar ehm, een soort van verband wat erin zit. En de luisteraars die mij kennen, die weten dat het van A tot Z en van hoog tot laag, van links tot rechts uit de platenkast is. Maar wel muziek die dan hopelijk een paar uur boeit. De blues is eh, vandaag ook ruim aan de beurt. De triestigheid. Eh, daarom is die jazz ook zo interessant. Maar daarover straks meer. We gaan nu eerst eventjes naar eh, mevrouw Billie Holiday. Georgia on my mind. Georgia Georgia the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet reach out to me. Other eyes smile tenderly, still in peaceful heel grappig dat uh, eindje... dat dan steeds een halve toon omhoog ging... en ehm, nadrukkelijk aanwezig in dit quintet... de borsteltjes van de slagwerker, de brushes... en die, gaan wij, eh, die zorgen altijd voor een, eh, een wat ingetogen werk. Die brushes gaan wij ook horen in een stuk dat we nu gaan horen. Het, Paul Murr trio. Paul Meursbacher. Nou, we denken die komt eh, midden uit Duitsland, maar dat is een Amerikaan. En die heeft zijn naam vereenvoudigd naar Paul Meur, M-E-O-R. En dat was een Amerikaanse jazzpianist die heel veel studiowerk deed en ook een eigen trio had. En met dit trio heeft hij een stuk opgenomen dat eh, door velen is opgenomen... omdat het een, eh, een, een solo stukje is waar de slagwerker op een bescheiden manier kan eh, soleren. Eh, dat is een stuk dat hoor je spelen door big bands, door trio's, door allerlei groepen. En dat is het nummer Cute. Lieflijk. Nou, we gaan kijken of het zo is. Palmeur trio met Cute. En dan moeten we natuurlijk wel dat nummer ook voor hebben... Nou, niks brushes dus. Niks eh, zachte eh, ritselende borsteltjes. Gewoon de dikke stokken. Dat was een eh, omissie, zullen we maar zeggen. Dat was het, trio van Paul Meur. Een andere mm, Amerikaanse die oorspronkelijk van Duitse afkomst is, is Doris D. Die eigenlijk Doris Mary Kappelhoff heet. En die heeft eh, behalve gespeeld in 39 speelfilms... ook niet onverdienstelijk gezongen. En dat gaan we nu horen in een eh, stuk. There's good blues tonight, Doris Day. niet om. We hebben nog iemand die eh, geëmigreerd is naar Amerika. Dat is eh, Kai Winding. Een trombonist die eh, uit Denemarken oorspronkelijk komt. Gespeeld heeft in het orkest van Benny Goodman en Stan Kenton. En ehm, zijn sporen ruim heeft verdiend met zijn trombonespel. Een aardige anekdote is dat hij in 1960, in 63. Ehm, het nummer Time is on my side op de plaat heeft gezet. En daarna is het pas eh, beroemd geworden door de Stones. Goed, wij gaan nu luisteren naar een ehm, stuk Ricardo. Een Jazz Latin party stuk waar op de trombone wordt gesoleerd door Kai Winding. Mercado. Frans uh, Kai Winding. We gaan nu luisteren naar een ehm, compositie van Django Reinhardt. Die heeft het geschreven. En de titel past wel een beetje bij het moment van deze dag. Waar we naar buiten kijken en wetend dat we vakantie hebben... en dat we misschien nog een beetje vakantiegeld in de pocket hebben... dromen van ons eigen zomerhuisje ergens op een mooie plek. Le Manoir de Merève. zijn trio die een stuk speelde. Dat is gecomponeerd door de Franstalige Belg Django Reinhardt. Om in het uh, Franstalig gebied te blijven. We hebben in Frankrijk een beroemde pianist, arrangeur, componist en soms acteur Claude Bolling. Gestudeerd aan het conservatorium in Nice en toen in Parijs. En vervolgens uh, zeer jonge leeftijd beroepspionist. En gespeeld met eh, jongens als Lionel Hampton, Roy Eldridge, Kenny Clark. En bevriend geworden met eh, Oscar Peterson. Heel veel stukken geschreven. Shows gemaakt en uit een van die shows voor de Franse televisie uit 1961. Laten we nu een stuk horen van Claude Bolling en zijn eh, big band... En dat is het eh, stuk Bowling Green. Claude Bolling. We gaan nu eh, nog naar een ander stukje luisteren. Dat eh, door de programmamaker in Frankrijk wordt aangekondigd. En dat is eh, een stuk, dat is een trio uit de big band Bach to Swing. Quel est le titre de la composition que vous jouerez maintenant, Claude Back to Swing.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 That's the time you him most that's the time you miss him most of all. That's the time you miss him most. En Burton heeft eh, nooit zangles gehad. Ook grappig eigenlijk. Maar ze luisterde naar Amerikaanse zangeressen als eh, Doris Day, Joe, Stafford Rosemary, Clooney, Ella en Sarah Vaughan. En later was Billie Holiday ook nog een inspiratiebron voor haar. Ze zou en moest de muziek ingaan en is daar ze eigenlijk zo ingerold. Eh, in Nederland heeft ze veel opgetreden met het orkest van Ted Powder. En voor, eh, veel voor de Amerikanen natuurlijk alle Nederlandse jazzmuzikanten die een beetje allure hadden. Die traden op voor de Amerikanen die overal in Europa gelegerd waren na de oorlog. Omdat die allemaal gek waren van die jazzmuziek. En ze is nog met eh, Piet Noordijk op tournee geweest naar verre landen. En uiteindelijk is ook nog terechtgekomen in uh, Ramses Shaffi. Eh, de groep van Ramses Shafi, de Shafi Chantant. Ze heeft het Edison gekregen voor de cd waar we nu stukken van laten horen. En eh, later heeft ze nog lessen gegeven op het Amsterdamse Conservatorium. We gaan nog één stukje horen van Anne En dat is nummer Sunny.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 Het eerste uur van ZFM Jazz zit er alweer bijna op. En dan gaan we naar het nieuws. En dan krijgen we nog een vol uur. Ik nodig je graag uit om langs te komen naar de plekken waar dit allemaal wordt uitgezonden. Neem al of niet in je lievelings-cd of plaat mee. En kom langs op de studio. Live vandaag. Tolweg 10A. Koffie staat klaar, deur is open. Kom gewoon langs. En ook als je zin hebt om eens eh, een keer te komen mede presenteren... of misschien wel lid van het team te worden... kom gerust langs of meld je. Ik ga nog één stuk laten horen. En dat is... Eh, een stuk Rosita. En dat was gespeeld door de twee grote beulen op de sax.